Zes uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie... en een groot deel van de oppositie, in totaal 76 zetels. De meeste partijen willen in elk geval knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden. Aanleiding is de uit de hand gelopen jaarwisseling... Waarbij hulpdiensten werden belaagd met vuurwerk. Ook zijn er meer vuurwerkslachtoffers dan een jaar geleden. Afgelopen oud en nieuw waren het er zo'n 1300. De meeste Tweede Kamerleden snappen dat Nederland twee militaire missies in Irak stillegt vanwege de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. De Kamer begrijpt dat de veiligheid van de mensen ter plekke voorop staat. Oppositiepartij SP vindt dat alle Nederlandse militairen zo snel mogelijk moeten terugkomen, omdat het Iraakse parlement de buitenlandse troepen het land uit wil hebben. Een man van 36 die vastzit vanwege de moord op advocaat Dirk Wiersum... wordt verdacht van het medeplegen van de moord. Eerder werd gemeld dat het voor justitie vaststaat dat hij de schutter is... maar het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. Wiersum werd in september doodgeschoten... en was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. In China zijn tot nu toe 59 besmettingen ontdekt van een mysterieuze longziekte... in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is onduidelijk wat de oorzaak is en om wat voor ziekte het gaat. Vermoedelijk is het een vorm van griep. Elf mensen zijn ernstig ziek, van de andere zieken is de toestand stabiel. Het is volgens de autoriteiten al wel duidelijk dat het niet gaat om SARS, het virus waardoor in 2002 en 2003 700 mensen omkwamen. Ook het MERS-virus en de vogelgriep zijn uitgesloten. Het weer. Vanavond zijn er eerst nog wat opklaringen. Vannacht trekt regen van west naar oost. Morgen eerst nevelig, later wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt morgenmiddag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De spits heeft toch nog een venijnig staartje gekregen... want op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... is zojuist een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Sloten. Daar zijn nu drie rijstroken dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging opgelopen naar 50 minuten. Verder nog een korte file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem. Daar staat 6 kilometer. De vertraging is minder dan 10 minuten. En ook op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt De Nieuwmeer...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 Nobody give me this feeling. We don't do dates, but we can relate, cause we just be smoking and chilling. Know you been waiting, gotta stay patient. We'll be on top in a minute. I saw it in the beginning. You were bound to give me problems. Go back and forth like it's tennis. You got everybody watching, but I see the stars when I'm in it. But I gotta leave when I'm finished. Gotta get back to my business. Money and fucking these bitches. You must be lonely. You must be sad. Keep hitting up phone and texting where I'm at. You be complicated, still make me laugh. She's a real pain in the ass, but she still get the bag. When I'm mad, I still want her. Like the first day we met, first time we had sex. Hey. I need you. I be on my way to come see you, see you. You got a man, we ain't equal, equal. I would never do you like he do, he do. Most these girls be see through, see through. Why your homegirl so evil, evil? Ain't none of your friends' business, ain't none of your friends' business about what we do. You wanna be more than a number two, wanna be more than a one night fool. I'm tryna chill and fuck on you. I'm tryna make you comfortable. I'm tryna make you comfortable. Hit that block and stun with you. Anything you wanna do, anything you wanna do. You must be, you must be sexy asking where I'm at. You be complicated, still make me laugh. She's a real pain in the ass, and she still get the bag. When I'm mad, I still want her. It's like the first day we met, first time we had sex, baby. they say. The music you don't hear anywhere else. This is how we do it. They can't tune me out! We, we are Dance Radio. Oh, look at you, look at you smile. Look at you, look cutie. Hey, hey, hey, m -m -m all right, all right, baby. come on, let's go I'm a mother that gave birth young accusing me right away that I'm wrong. Only do time when my time is right now. So don't ask me who, where, what, when, or how. I know I got me and a good partner beside me, one that will never try to desert or define me. So who are you to tell me how to run my family? I can plan it by myself, I need nobody planning me. Cause yeah, I might be in, but my stability's correct. Everything about my little one I must protect. What she sees, what she hears, and everything surrounding. A decent state of mind is what my daughter will be found in. Born to be me, me, born to breed, breed, born school. How to pack a pistol, how to play a class fool. Then they blame the parents when the kid plays hooky. Subject to getting shot is something that I wouldn't want to be. Maybe it is safer to stay within your home. Protect yourself from getting a bullet within your dome. It's something you should think about. Hmm, the word safe. I often wonder if there exists such a place. Whether on a bus, a train, or plane walking, you're subject to the devious ones that might be hawking.